Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Bij een dambreuk in het zuidoosten van Brazilië zijn zeven mensen om het leven gekomen. 200 mensen worden nog vermist. De dam stond bij een ijzermijn in de buurt van het stadje Brumadinho. De omgeving is overspoeld door een modderstroom. Reddingswerkers zijn een grote zoekactie begonnen. Vier jaar geleden brak in hetzelfde gebied ook al een dam door. Daarbij kwamen 19 mensen om het leven... Dat ongeluk wordt beschouwd als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië. De Amerikaanse shutdown is voorlopig voorbij. President Trump heeft een akkoord bereikt met de Democraten... waardoor de Amerikaanse overheid tijdelijk wordt heropend. De shutdown heeft 35 dagen geduurd, de langste sluiting ooit. Trump zal later vandaag een noodwet ondertekenen... waardoor de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren weer kunnen worden uitbetaald. Trump kan het niet eens worden met het congres over een nieuwe begroting... Hij wil ruim 5 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico... maar het congres is het daar niet mee eens. Als er binnen drie weken geen definitieve begroting wordt vastgesteld... dreigt een nieuwe shutdown. De zelfverklaarde nieuwe president van Venezuela, Juan Guaido... heeft zich voor het eerst in dagen in het openbaar laten zien. Te midden van duizenden aanhangers hield hij een toespraak... op een groot plein in de hoofdstad Caracas... Voor volgende week kondigde Guaido een nieuwe demonstratie aan... tegen het zittende regime van president Maduro. Hij roept het leger op zich bij hem aan te sluiten. De afgelopen dagen zijn bij confrontaties met ordentroepen... naar verluid 20 mensen omgekomen. Guaido riep zichzelf eergisteren uit tot interim-president. Dat werd erkend door verschillende landen, waaronder de VS. Het weer, de vorst verdwijnt vannacht geleidelijk het land uit... en de temperatuur loopt langzaam op naar zo'n 4 graden. Morgen bewolkt en vooral in het noorden regen.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 Special things. internet. www.zfmzandvoort.nl falling for you. Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you?